Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Uit de Assofstal staalfabriek in de belegerde havenstad Mariupol... zijn zo'n 20 burgers geëvacueerd. Onduidelijk is precies hoeveel. Rusland en Oekraïne melden verschillende aantallen. Volgens Oekraïne zitten nog zo'n duizend burgers in de ondergrondse gangen van de staalfabriek, samen met Oekraïense strijders. De humanitaire situatie in de staalfabriek wordt gezien als catastrofaal. Schiphol verwacht dat het vandaag nog drukker wordt dan gisteren. De luchthaven is met vliegtuigmaatschappijen in overleg over het omboeken van vluchten... om het aantal passagiers met bijna 6000 naar beneden te brengen. Ook probeert Schiphol vluchten uit te besteden aan de Rotterdam Die Heek Airport. Reizigers moeten rekening houden met langere wachttijden, wordt er gewaarschuwd. Schiphol gaat uit van zo'n 70.000 vertrekkende passagiers de politie heeft een man van 31 uit Almelo opgepakt... voor het slaan van FC Twente-speler Tjerny... tijdens de wedstrijd van Twente tegen Heracles. Hij wordt verdacht van mishandeling. Tjerny kreeg tijdens een opstootje aan de rand van het veld... een klap van een supporter. De voetballer raakte verder niet gewond. De wedstrijd in Almelo, die eindigde in 1-1, verliep fel en soms grimmig. Zo werd de keeper van FC Twente bekogeld met bekers bier. De directeur van Heracles sprak na afloop van onacceptabel gedrag. En in het centrum van Rotterdam is een grote groep mensen de straat op gegaan... om het kampioenschap van de Turkse voetbalclub Spoor te vieren. Supporters verzamelden zich op het Hofplein. Daar vierden ze feest met onder meer getoeter en fakkels. Trabzonspor is voor het eerst sinds 38 jaar landskampioen van Turkije. Het feest op het Hofplein leidde enige tijd tot verkeershinder. Het plein was gedeeltelijk afgesloten en meerdere trams waren verstoord. Het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af tot rond het vriespunt. Ook kunnen enkele mistbanken ontstaan. De dag start bewolkt. Smiddags breekt de zon ook door. Het blijft droog en het wordt maximaal 15 graden.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 Schat, laat mij niet hangen, ja, als een chandelier. Ik wilde niets meer dan samen zijn. my song, but it's okay, cause either way, my following is real strong. You try so hard to show the whole world what I do. But now I'm turning the cameras back on you. The same spotlight that once gave me fame. Trying to dirty up witness name, no, no. Never, never thought, never thought, never thought. Never, never knew that you would do this to me. Do this to me. Try to ruin, try to ruin me, be my enemy. Never never thought, never thought, never thought that you. That you do know me But I know you Singing in our dreams Can only get better Can only get Can only get Take it all from me You know I know that things can only get myself in me eyes.